Ja, absoluut voorzichtig. Even wat eerder weggaan van huis en dan eh, kom je er wel. Vandaag was het in het hele land code rood vanwege de gladheid. De burgemeesters van de veiligheidsregio's gaan kijken hoe ze dorphuizen, buurthuizen, bibliotheken en sporthallen weer kunnen openen voor jongeren. Gebeurt dan wel op heel kleine schaal en binnen de coronaregels, zegt staatssecretaris Blokhuis. Hij overlegde vanmiddag met de burgemeesters. Wanneer de versoepelingen ingaan is niet bekend. Het openen van de scholen krijgt voorrang. Demonstranten die het leger in de weg zitten in Myanmar kunnen 20 jaar cel krijgen. Staat in een nieuwe wet van het leger dat de macht heeft overgenomen met een staatsgreep. Vandaag gingen in Myanmar opnieuw duizenden mensen de straat op om de vrijlating van de gekozen regeringsleider te eisen. Het leger wil dat niet. De militairen zeggen dat ze heeft gefraudeerd bij de laatste verkiezingen. Er is een groot tekort aan computerchips door corona. Komt bijvoorbeeld doordat we meer elektronische apparaten voor thuis kopen... zoals computers, tv's en gameconsoles, vertelt verslaggever Bart Kamphuis. Chipsfabrikanten kunnen de vraag naar chips voor die apparaten niet bijbenen. En de auto-industrie, die nu voorzichtig weer opkrabbelt... moet achteraan sluiten in de rij bij de chipsmakers. Je hoort het, computerchips zitten ook in auto's. En de fabrikanten daarvan hebben nu ook problemen. Net als deze meneer die de nieuwe PlayStation 5 wil verkopen. Op dit moment helemaal uitverkocht. Het is bijna onmogelijk om aan dit eh, product te komen op dit moment. Het weer dan nog. Het kan nog glad zijn. Morgen opnieuw grijs en wat regen. En maximaal 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 To buy you. Dit is nog steeds de Nashville Radio Show. En wat heb je in dit komende uur nog te goed? We gaan nog twee keer naar, de spot, naar het Spotlight album. Want daar hoor je nog twee nummers van. We hebben natuurlijk nog de Nashville Spiegelplaat. En we hebben de maandartiest. We hebben nog andere leuke muziek. Country, folk, bluegrass, Americana. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu weer naartoe. Naar Engeland. De kerstverse single van deze uit Engeland afkomstige zangeres. Ze heet Kate May. Is een liefdesliedje. Met de titel die verwijst echt naar de liefde liefde. Those three words. We don't have to say I Three Words. De Bluebirds namen in 2018 hun album Sisters uit... en het duurde even voordat zij weer met nieuwe muziek kwamen. Dat had te maken met het vertrek van Elske de Wal... maar Crystal en Rachel Louise gingen door in een formatie die niet vaststaat... want ze werken nu met meerdere zangeressen samen. Er wordt dus hard gewerkt aan een opvolger van het album... en de eerste single van dat, daarvan is een feit. Geschreven en opgenomen met singer-songwriter Jori Zwart. Dit is Someone I Can't Outgrow. van het nieuwe album net zo mooi gaat klinken als deze single Someone I Can't Outgrow, dan belooft het wat. Dit waren de Bluebirds uit Nederland. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1969. En eh, we hebben een versie uit 1978 van onze maandartiest. In 1967 brachten de Four Preps dit nummer als eerste uit. Diverse artiesten zouden volgen om dit nummer op te nemen. In 1969 dus John Denver en 1978 Billy Joe Spears. Dit is Love of the Common People. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Living on free food tickets from the hole in the roof where the rain came through. What can we do? Mm-hmm. Tears from your baby sister crying cause she doesn't have a dress without a patch for the party to go. Oh, but you know she'll get by because she's living in and you'd lose it in the snow on the ground. Walking to town to find a job spiegelplaat. Rossi Foster met hun nieuwste single Country Fool. We kregen van de week een mail binnen vanuit Chicago. Jawel, dat kan allemaal bij Nashville Radio. Zo via info.nashvilleradio.nl kregen we dus een e-mail opgestuurd van Renato Carrera. Hij is helemaal gek van de country zangeres Harriet Rose. En die heeft een nieuwe single uit. Of we die voor hem wilden draaien. Maar natuurlijk. Heb je nu zelf een verzoekje, mag je dat natuurlijk altijd aan ons laten weten. info.nashvilleradio.nl is het ons e-mailadres. Of stuur anders een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375. Of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we dus het verzoekje draaien van Renato Carrera. Dit is Harriet Rose en Love Me Like That. Renato Carrera from Chicago. Harriet Rose en Love Me Like That. We hebben nog één nummer van onze maandartiesten, Billy Joe Spears. In dit liedje eh, staat de liefde centraal met de vraag om niet voor die andere vrouw te vallen. Dit is Stay Away from the Apple Tree. Dit is de Nashville Maandartiest. In the beginning, God made the world, but something wasn't right. his hand, and he made my hand. Then he smiled, cause it was right. But it didn't take long for him to see. This man was so alone. 笑。 to do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 Andy Carlyle en Same Devil. En misschien moeten ze wel als duo verder gaan en dan als Brandy en Brandy. We gaan voor het laatst nog onze digitale brievenbus deze week en daarvoor gaan we naar Canada. En dat is met muziek van Travis Dolter. Opgegroeid op een boerderij in Alberta en lid van de band bestaande uit familieleden, luisterend naar de naam de Polka Ramblers, was Travis al vroeg bezig met muziek. In 2019 won hij al een award en stond al op menig podium, maar liet zich door de pandemie niet uit het veld slaan en in 2020 trad hij zelfs op met zijn Travis Dolter Drive-In Show, waar maar liefst 114 auto's hun plek vonden. Dit is zijn nieuwste single, Leila 14. There's signs all around Tip cup glows in the neon light People come and they go Through that ever seen I've never seen Canada. Hou die naam in de gaten. Travis Dolter met zijn nieuwste single Leila 14. En de volgende zanger heeft ook een nieuwe single uit. En ja, hij begint gelijk met de titel. Dus ik zeg Canaan Smit, hoe heet je nieuwe nummer? Amazing jars and fireflies White diamond stars up in the sky kids cannonballing off the bridge, running like a runaway train. I remember holler, honeysuckle smell, drinking from the neighbor's well, burning through some hot as hell days. Take back in the backwoods, come right around sundown. Yeah, they getting got real good, cause that's when they come out. The amazing job. but the fire's still burning. And we're still sitting round it, and the girl's still turning me on. Virginia clear to drink on, southern sparks, neon, blinking lights in the dark. Canaan Smith. En die heet Mason Jars en Fireflies. Lekker roze viooltje op de achtergrond. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight-album. Het album Southern Symphony van Russell Dickerson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Forever for a Little While. En daarna het titelnummer Southern Symphony. Dit is het Nashville Spotlight-album. Welcome to Georgia on a big blue highway sign. You drinking... Cola from a straw with red and white stripes Half price fireworks from a stand outside of a Texaco Had a two-strike matches, lighting that fuse and letting go We would see the see south of felt like forever, oh it felt like Felt like forever, felt like forever, felt like forever drive just to feel the wind blow. Where I come from, we grow sweet corn and tobacco, and everybody waves back at you. But when you pass them, girl, you take song Where I come from, that's a love song waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album Southern Symphony van Russell Dickerson. Benieuwd wat volgende week het Spotlight-album is? Gewoon lekker luisteren naar de Nashville Radio Show. Of misschien heb je zelf al een suggestie. Mail die dan even naar info.nashvilleradio.nl En vermeld in je e-mail even de naam van de artiest, naam van het album, welke vier nummers je zou willen horen. En misschien heb je er wel een leuk verhaal bij. Gaan we hem opzoeken voor je en hoor hem in een van onze volgende shows terug. Ik zei het in het eerste uur al toen ik muziek draaide van Ricky Skaggs dat hij een van de artiesten is waar je op kunt stemmen voor de maandartiest van maart. Dat is voor dezelfde voor de volgende zangeres ook het geval. Dit is Tanja Tucker met een van mijn favoriete nummers van haar, Delta Dawn. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say... was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. dark it, man. nightfall. Oh, what more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 turn my collar